uur. Frits Emmelkamp met het NOS-journaal. De Indiaanse staalfabrikant Tata Steel bouwt zijn nieuwe moderne ijzerfabriek... niet in IJmuiden, maar in de Indiase industriestad Jamshedpur. Dat meldt de Volkskrant. In IJmuiden staat al een fabriek van Tata... waar 40.000 ton vloeibaar ijzer per jaar wordt geproduceerd. In de nieuwe fabriek zou het tienvoudige daarvan gaan. Ook wordt het proces daar gemoderniseerd en milieuvriendelijker gemaakt... Bij de Nederlanders zou het besluit als een verrassing zijn gekomen. De fabriek in Nederland blijft wel open. De burgemeester van de Mexicaanse stad Tijuana, aan de grens met de Verenigde Staten, heeft de noodtoestand uitgeroepen. Hij vraagt de VN om ondersteuning om duizenden migranten in de stad op te kunnen vangen. De migranten komen voornamelijk uit Honduras, El Salvador en Nicaragua en hopen in de VS asiel te krijgen. Hongaarse vrachtwagenchauffeurs van een transportbedrijf in Erp... krijgen straks mogelijk toch een salaris volgens Nederlandse arbeidsvoorwaarden. In hoger beroep was hun eis afgewezen. De Hoge Raad heeft nu bepaald dat het gerechtshof opnieuw naar de zaak moet kijken. De chauffeurs hadden Hongaarse contracten en kregen lagere Hongaarse lonen... maar reden vanuit Nederland. De ontwerper van de letters op de blauwe borden van de ANWB, Gerard Unger, is overleden... Hij ontwierp ook vele lettertypen voor kranten... en tekende ontwerpen voor munten en postzegels. In Nederland gebruiken Trouw en de Volkskrant Ungersletters. Gerard Unger was 76 jaar. De Europese Voetbalbond heeft Ajax een boete van ongeveer 70.000 euro opgelegd. De club krijgt de sanctie voor het wangedrag van eigen fans... rond de twee Champions League-duels met Benfica. In Amsterdam blokkeerden supporters de tribunetrappen... en gooiden ze voorwerpen op het veld. Na het duel in Lissabon vochten Ajax-supporters in het stadion met de politie... en gooiden met losgerukte tribunestoelen. Het weer, vanavond en vannacht blijft het droog. De temperatuur ligt erbij rond het vriespunt.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 I wanna roll with him, a hot pair we will be. A little gambling. up, up, up her face. I won't tell you that I love you, kiss or hug i I'm bluffing with my muffin. I'm not lying, I'm just stunning with my love glue gunning.